9 Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Britse gebied van Defensie. De Russen reageerden niet op oproepen en de toestellen zonden geen herkenbare identificatiecode uit. De Britse tyfoonstraaljagers kwamen van een basis in Estland. De gevechtsvliegtuigen zijn daar gestationeerd om het NAVO-luchtruim te bewaken. Tientallen Russische atleten hebben voor en tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi doping gekregen. Onder hen zijn 15 medaillewinnaars. Dat heeft de toenmalige directeur van het Russische antidopinglaboratorium gezegd tegen de New York Times. Het dopingprogramma was volgens Grigori Rodchenkov georganiseerd door de staat... omdat Rusland zeker wilde zijn van succes op de winterspelen in eigen land. Rodchenkov werd in november door antidopingbureau WADA beschuldigd van gesjoemel met dopingtests en nam daarna gedwongen ontslag en verhuisde uit vrees voor zijn leven naar Los Angeles. De Britse centrale bank heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van een brexit. Mocht Groot-Brittannië uit de EU stappen, dan betekent dat mogelijk een vertraging van de economische groei, een hogere werkloosheid en inflatie en een recessie. De Bank of England is onafhankelijk van de regering en politiek neutraal, maar volgens de bank is het een plicht om te spreken over risico's in de nabije toekomst. Het referendum over een mogelijk vertrek uit de EU is op 23 juni. Het weer, nog wat stapelwolken, blijft nagenoeg overal droog vanavond. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wat bewolking en in het zuidoosten kans op een buitje. Met maximaal 16 tot 23 graden wordt het koeler dan vandaag.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 Eh, ze hadden allerlei gekke ideeën en die werkten ze tot, nou ja, in, de, in alles ergens uit. En ze zijn eigenlijk uiteindelijk ten onder gegaan aan hun eigen creativiteit. Dat is wat, er, wat er is gebeurd. Dat is ook wat Chris Kok helemaal aan het eind van, van heeft verteld. Ja, en eh, dat is ook meteen uh, waarom eh, we hem toch gedraaid hebben. Helemaal, want we hebben hem gepoogd ook voor negen uur te draaien. Maar ja, dat Ging even niet. Uiteindelijk had ik hem gewoon um, toch bijna helemaal uit eh, kunnen draaien. Want ik had nog uh, eh, 20 seconden over. Gek toch eigenlijk weer. Niet goed uitgetuind. Gevalletje uh, niet goed, goed bekeken. Dus met, met Linda Kreuzer die je voor het nieuws hoort. En, en dan strijk je je toch over je hart. En dan zeg je ja, het zijn uiteindelijk toch winnaars van de Grote Prijs van Nederland geweest. Uiteindelijk van het jaar 2012. Vond ik ook zo nog een, eh, een plezant eh, verhaal. Eh, dat, dat ik op een gegeven moment met ene Menno Tilman <laughs> stond te praten. En dat hij zegt, ben je nog tevreden over de einduitslag van de singer-songwriters? Dat was Rogier Pelgrim die hem won. Maar ga jij vanavond ook nog naar eh, de bands kijken? Ik zeg nou, ik eh, weet het niet. Maar ik, eh, ik heb nu toch wel een hele behoorlijke middag erop zitten. En dat wordt wel een beetje te veel van het goede. Maar als je wil weten wie de wint vanavond... dan zal ik dat maar nu meteen zeggen. Dat is Ubrich. Nou, dat vond hij toch al een beetje te ver gaan. Maar ja, dat was op een gegeven moment... zat ik op Facebook dat boel te volgen. En ja, toen zei hij... de winnaars zijn Ubrich. Waaronder ik zei... Ja, dat zei ik je toch al. Maar goed, eh, dat, was, eh, <laughs> dat was een aangename dialoog die ik, uh, die ik toegevoerd heb. goed, alleen de band is in de knop gestorven. Dat zijn ook de woorden van Menno Timmerman trouwens. Maar dat maakte op zich niet zoveel uit. wat er achter is gelaten is natuurlijk wel heel erg mooi om nog naar te luisteren. Eigenlijk is het één, twee EP's hebben ze gemaakt en dat was... Precies genoeg voor een heel album. Dus we hebben nog in ieder geval het legendarische feit... dat we nog nummers van Ubrich hebben liggen... waarvan dit toch ook een hele bekende is eh, geweest. Uniform Child. Daar begonnen we dus het eh, tweede uur van eh, deze Alternative FM mee. En het eerste uur hadden we al iets gedraaid van Bax de Ruba. En dat is een band die uit Noord-Brabant komt. En de eerste, eh, de eerste track die we hebben gedraaid... dat was... en dan moet ik weer gaan kijken... want ik heb zo'n geheugen als een zeef op dit moment. Dat, dat, eh, dat is echt... Uh, en nou, ik kan wel in ieder geval vertellen dat het van de, het, de EP Wayaka afkomstig is. Like Before, dat was het, het nummer wat je hebt kunnen beluisteren net. nu is het tijd voor de, de single die ze een beetje vooruit hebben geschoven. Uh, eh, Backdoor Man, dat is eh, ja, eigenlijk de single waar ze mee eh, van deze EP een beetje de bekendheid van hun muziek onder de aandacht willen gaan brengen. is dit. Eh, dan heb ik... Ja, ik heb hem op doorstart staan, maar ik heb hem waarschijnlijk niet goed <laughs> geëdit, dit ding. Hier champagne van Lakshmi. time dat eh, was het eh, verhaal van Lakshmi. En Lakshmi, dat, eh, nou ja, dat, gaat, dat, dat gaat wel de goede kant op met haar. Zij heeft alweer het nodige achter de rug. En ze is inmiddels al opgepikt door 3FM, maar ook door De Wereld Draait Door. En wij kunnen in ieder geval zeggen dat eh, zij hier eh, gespeeld heeft. En dat het eh, gebeurde ten tijde dat ze nog meedeed met de Grote Prijs van Nederland. Samen bijvoorbeeld met Jeanne Rauwendaal, Daar, dat gebeurde bij de singer-songwriters dan. bij de singer-songwriters en zij bij de categorie bands. Uiteindelijk schopten ze het alle twee tot de finale. Dus we hebben er toch weer een gelukkige hand op. En we hebben er ook nog eentje verderop in de, de uitzending. En dat is eh, van iemand die jarig is eh, vandaag. Dat is, komt weer uit Rotterdam. Ja, <laughs> inderdaad, daar heb ik iets eh, mee lopen. en dat is Southbound. Die, die, die hebben in het laatste jaar hebben ze dat gedaan. Ja jongens, jullie kunnen gewoon eh, doorpraten hoor. Dat is, eh, die microfoon is dan toch niet open. <laughs> dus, eh, dus kijk, nu wel. <laughs> kijk ze dan van... ja, dat, dat, dat krijg je natuurlijk. Er zijn het net van, die, van die jochies... waarvan zo'n aureooltje boven mijn hoofd hangt. Net zo à la De van Wij doen nooit wat, weet je wel. Nee, nee, maar als je ze, eh, als tegen... Nou, goed, laat maar gaan. Eh, ik had het dus over eh, dus champagne van uh, Daarvoor hoorde je Box Ruba uit Brabantse land. Backdoor Man, dat, dat is allemaal afkomstig van een nieuw EP... die ze binnenkort gaan uitbrengen. En dat, die EP die heet Wayaka, zo heet hij helemaal... Eh, nou ja, en de nieuwe single van Nexo Shape, die is, er ook, eh, die is ook uit. En dat nummer, dat heet Coming Home. shitty. A boy came and said, I'm doing fine. I'm doing fine. Well, all the people turned stupefied head. Did you hear what the boy just said? He must be completely out of his mind. Cause he said, ik op een gegeven moment eh, het eh, bestraffende vingertje van de techneut uh, tegenover mij. Die zei, Je moet die website hebben weer bijwerken. En op een gegeven moment heb ik dat dan ook wel weer gedaan. Hè, want ik zit tot, tot mijn oren toe in het werk. Ja, hallo, je, had, gelijk jij, hoor. Jij levert mij de, <laughs> <laughs> jij, levert mij de, de lijst aan. Ik werk die website wel bij. <laughs> Ja, dat is goed. dan ben ik nu aan het ja, doen. Ja, dat, dat, heb je netjes. Als ik je... al niet kan techniek hier, dan... <laughs> nee. Dit zijn de werkbesprekingen van, eh, van ons tweeën eh, binnen, <laughs> binnen, binnen dit programma. Nee, is flauwkul. Zo gaat het niet. Nee, uh, Marcus heeft keurig netjes verzoeken ingediend van... het zou toch wel weer fijn zijn als we een beetje het weer bij hebben. Nou, dat staat weer gelukkig weer allemaal op de rit. Het zijn allemaal van die haastklussen die je dan op, op een gegeven moment moet doen. En dit, beste Marcus, hadden wij op 14 april geloof ik. Of 21 april. Nee, nou, ja, volgens mij was het de 14e. 14 april eh, zijn geweest. Moet in je mail staan. Ja. Ja, zie je, kijk, ja. <laughs> zit, zit er een eh, raar wat, hebben, wat, wat, hadden we op de 14? De dame die je net hebt gehoord, eh, vriend, die hadden we ik dus. Ik ben aan het zoeken, <laughs> Ariane. ja, dat bedoel ja. ik. Ja, zie je, kijk, ja. Dus dat, dat, dat is ook alweer een, nou, bijna een maand terug alweer. Dus eh, maar goed, eh, we, er zitten dus nog wat dingetjes in de, in de pijpleiding. Dus we hoeven niet helemaal eh, zonder te zitten. Het gaat alleen even wat, allemaal wat langzamer. Maar dat is op zich geen drama. Wellicht dat wij door het goede werk wat wij aan, het, aan het doen zijn hier op deze zender dat we dan op een gegeven moment toch ook wel weer wat mensen zijn, zijn. Ja, we willen ook wel even langskomen. Dat vinden we toch wel leuk. En de, ja, de mailbox klepperde. Eh, van, eh, kun je ook aandacht besteden aan, eh, aan ons? Nou, dat hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan met die Brabantse band. Box Ruba heette zij. Dus ehm, deze band, die had ik al een tijdje al op de korrel. Dat heeft te maken met een van de bandleden, Emiel Schaap. Die, die heeft in meerdere bands gezeten. Bijvoorbeeld bij een Capgrass, daar heeft hij eh, gezeten. En hij heeft ook op een gegeven moment bij een, een band gezeten. Dat, eh, dat vond ik ook wat Daybroke. Daar heeft hij ook nog deel uit gemaakt. Maar ik weet niet of dat nog steeds het eh, geval is. En dit is ook een project voor hem. En daar hadden ze nou een paar weken geleden... Nou, ik denk dat het anderhalve week koud uit is, dit. Still Only Adam. daar zitten dus een aantal mensen die uh, vroeger zijdelings... ook bij dat verhaal van Elena May en Capgrass betrokken waren. En die hebben jongens, eh, die, eh, die hebben op een gegeven moment ook een band eh, gevormd. En dat is dat Still Only Enemy geworden. Talk heet de EP. En wat wij gaan draaien, dat is Change a Feeling. Will it melt or will it break? Is it here or everywhere I go? With my head. Now I'm laying on the grass, listening to the stars, I hear them fall. Tall the sun. toen hoorde je ons eh, nog iets... Eh, eh, en mij en nog, mijzelf nog iets in oninteressants lopen zeggen. dat alles te maken met de jarige Joep van vandaag. Roefaida, want zij is vandaag jarig geworden van Southbound. dit dateert alweer van september 2015. Toen waren ze hier. En toen stonden ze dus ook al in de finale van de Grote Prijs van Nederland categorie bands, want daar hebben we het over. En eh, dit eh, was uh, Feathers in onze eigen akoestische versie. Ja, je zit wel, ja, ja het, het, zal je verder ook een zorg wezen, hè, Mark Otte. Het zal je ook gewoon een ontzettende zorgwijze. wezen. Ja, daarna staat die microfoon open. Wat heb je daarop te zeggen? Helemaal niet je hebt helemaal niks te zeggen. Nou, goed. Zwijg dan. <laughs> dat dus, eh, is allemaal eh, makkelijk. 1 minuut over half tien. En eh, ik weet niet hoe het met de autosportfans gaat... maar we worden dus langzamerhand een beetje knap zenuwachtig... met de naderende debuut van ene Max Verstappen in een Red Bull. Ik zag van de week trouwens nog een video voorbij komen. Die hadden ze gedeeld van de Max Verstappen fanclub. Maar de manier waarop hij bijvoorbeeld ook weer met Jeffrey Herlings omging... dat was zo van hey, eh, Jeffrey, ik vind het allemaal eh, wel leuk wat je doet. Maar eh, ik vind er niks aan. je moet die gasten... er is geen hol aan als jij met 40 seconden <laughs> voorsprong wint. Waarop <laughs> Jack van Gelder dan op een gegeven moment zegt... Ga jij dat ook zeggen dat als... Hè, dan mag Jeffrey Herlings dat ook aan jou vragen... als jij straks 40 <laughs> seconden voorsprong op iedereen hebt. Ja, daar was hij toch nog wel even een beetje uitgeluld mee, deze Max Verstappen. Maar goed, uh, dan, wordt, hij wel klaar, eerlijk gezegd. Zelfs Jack van Gelder had er een beetje moeilijk mee. Maar eh, dat staat er het komend weekend eh, te wachten. Niet alleen eh, hier in Zandvoort hebben we dan... of niet alleen in Barcelona, maar ook in Zandvoort hebben we dan Pinkster Races. En dus maak ik even een kleine verwijzing naar de aanstaande zondagmiddag. Want daar zit ik samen met de heer A. Sandbergen. Die, dat programma dat heet Zandvoort op zondag. sinds kort hebben Andor en ik de koppen bij elkaar gestoken... En eh, we maken er iets eh, leuks eh, van als wij er dan op een gegeven moment zitten. Dus ik kan je nu al verklappen dat er twee interviews in zitten... van de palmbomen die gepresenteerd zijn op de boulevard afgelopen week. Die, daar heb ik een, ja, twee wethouders bij geïnterviewd. De ene is van toerisme en de andere is van, van de ruimte. Dus die, <laughs> zitten, die zitten erin. <laughs> van de ruimte. Openbaar groen. Ja, ja daarom moet je wethouder van ruimte en eh, ruimtelijke ordening. Zo moet je, hè, maar, maar, wij <laughs> zeggen dan gewoon van de ruimte. Dus. <laughs> en eh, die mevrouw heet uh, Lisbeth Schalk. Dus dat, dat weet je dan ook weer. ik, ik had al zo'n zo echt zo'n zo'n stemming van... nou, laten we hem dan ook maar gewoon fijn er ook even bij halen. Ze stonden als afsluiter van Bevrijdingspop op het hoofdpodium. Maar ja... Het was ooit nog eens een keer november 2009 en toen wist eigenlijk nog helemaal niemand van deze band. Totdat op een gegeven moment Wouter Brudon, die vroeg op een gegeven moment aan onze toenmalige presentator Menno Hoekstra ja, ik heb een bandje. We willen graag een keer ergens spelen. Weet jij een idee? Ja, ik heb een programma, zeg maar nou. Eh, dat programma dat heet Alternative FM. Lijkt het ons een heel leuk idee. En toen kwamen ze ineens met z'n vijven kwamen ze zitten. Het was november. Het was een regenachtige, koude rotavond was het. En de ramen besloegen. En een van die opnames die we nog bewaard hebben gebleven... Eh, dat was eh, dit nummer. The Riddle Raps. Chef Special. I could catch that tight vibe. I feel like I could take a step back and might find the right track and leave the whack back behind. And I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. It's alright, but then again, I'm gonna let that. I rewind, I rewind. It's like a backpack. through life with all kinds of little setbacks. But never mind, that's I. Cause yo, we got that riddle rap in your head. Sit back, relax, yo, cat. Listening to this and feel glad. If you still feel bad, we can have a little chat. Think about the riddle rap, really, if you're into that. I write a million riddles similar to this rap, yes. A million rhythms just to get your feel back. Into how we gon' reveal that for real man. It's out with every little whisper that you still can't speak out. Let your heat out, it should rebound. Free minds, these sounds. Let that reach out, that beat bounce. My feet filling the ground. Your secrets, now let me figure them out. This riddle raps, something we me, nothing without. This riddle raps, something when you're under and down. This riddle raps, never stop calling it out. This riddle raps, yeah, yeah. It's riddle raps, so I'm making all of y'all bounce. Riddle raps, spot filler. It's all in the sound. It's riddle raps. What the fuck you talking about? It's riddle raps. Yeah, yeah. Check it. Get back in that middle, yeah, rapping that riddle. And if you understand something of it, better get in it better. Let me hear it better, put them heads together instead of ending up with nothing but your empty hands single. It's all about collaborating till we feel them. Same vibe at the same time, yeah, that's the finish. Same line on the same page, and we can bring it up if we try. Flip the page, really, if we try right. The riddles in your mind, riddles in life. The riddles in my rhyme, riddles hidden at times. And music be that remedy to figure shit out. The focal rhythms and odds to be simple somehow. If you speak out, let you heat out. It should rebound, free minds, these sounds. Let that reach out, rebounds, my feet feeling the ground. Your secrets, now let me figure you're a it's rap. So I'm with you, nothing I'm without, it's riddle rap. So I'm when you're under and down, it's riddle rap. You'll never stop calling it out, it's riddle rap. Eh, eh. it's been a rap, yo, start making all of your bounds. a rap, yo, feeling it's all in the sound, it's a rap. What the fuck you talking about, it's a rap, rap, eh, eh. sounds. Let that reach out, beat bounce. My feet fell the ground. Your secrets. Let me figure them out. It's been a raps. Something we be nothing without. It's been a raps. Yo, filler. It's all in the sound. It's been a raps. Never stop calling it out. It's been a rap. It's has raps. So I'm making all of your bounce. Riddle raps. Before I feel that, it's all in the sound. Riddle rap. What the fuck you talking about? It's riddle rap. Rap. eh, eh. Wij, wij, wij dus, hè, van Alternative FM. Toen nog eh, helemaal niemand wist van Chef Special. Toen hadden wij zij. En eh, nu zijn er 83.000 volgers op Facebook. En wij in 2009 hadden ze al, eh, al heel vroeg te pakken. Maar ja, ze komen niet meer voor een chocoprins en een, en een stroopwafel. nee hoor, dat, dat is er niet meer bij. Ik heb Paul Heijink hemel en aarde bewogen. Maar nee, nee, nee het is en nee en blijft nee. En eh, dus, eh, maar aan de jongens ligt het zelf niet. Want we hebben ze, eh, we hebben ze nog op een gegeven moment een keer <laughs> gesproken. Tijdens de Rob Agda Award van, van twee jaar terug. Toen stonden ze daar te repeteren in de grote zaal. En ja, oh, we weten het nog allemaal van november 2009. De beslagen ramen. En ze wisten het allemaal nog heel goed. En ja, aan ons ligt het niet. Wij willen wel komen, maar... ja, management. Helaas. Eh, zo eh, werkt dat eh, tegenwoordig in Platenland. dat is het verhaal van Chef Special. We gaan weer naar Nederlandstalige muziek. Zij heet Anouk Slik. En dit nummer dat heet Soms. sell yeah. zoom was dat. Met What Have, I, What Have You, dat moet ik eigenlijk zeggen. Eh, is eh, nieuw materiaal onderweg. Eh, als het goed is gaat dat over een week gaat dat, uitkomen. Ook bij hun is er nieuw materiaal onderweg. En 9 juni, dan komen ze hier naar de studio. Dus eh, dat eh, gaat, eh, gaat helemaal goed komen. Tenminste, dat is het plan. Ik ga nog wel even om een bevestiging vragen. Want je weet het maar nooit met muzikanten. Het komt dan fijn in een, in een agenda terecht. En dan moeten we nog maar afwachten <laughs> of ze dan ook inderdaad de afspraak niet vergeten zijn. Blijven muzikanten natuurlijk. Soms hoorde je daarvoor van um, Anouk Slik... En PP eh, Fischer, ik zie het nog doen, die eh, ging, eh, verslikte zich <laughs> letterlijk in de achternaam. Want die zei niet slik, maar zulk. En ja, toen stond PP Fischer een beetje een, een blauwtje te halen <laughs> op het podium. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar ja, ehm, Gravity van Andy ga je nu horen. I hold on to your chains, it's the last of what seems like a string that will snap. Soon as I take one step, and I want you to kiss me, reveal how you feel. It's our last dance. Till it's over. it's over before it even starts. time to be wrong a little bit. This is the time to begin. So I'm running along, running along like a little child that's never scared. This is the time van Brighter Light. Vandaag eh, is die EP eh, e gepresenteerd in Kryptonia, Dat is eh, de voormalige Tivoli op de Oude Gracht in Utrecht. Het is bijna ja, vier minuten voor tien. En dat betekent dus dat ook aan alle goede dingen een eind komen. Dus ook aan dit programma. Daarvoor overigens moet ik erbij zeggen, we hadden we Gravity van Andy. Ook ooit hier geweest moet ik wel eh, volgens mij gaan graven ergens in 2015. Eh, Toen is zij hier geweest. Goed, um, nou ja, wat, uh, wat wel op de agenda bestaan is dat er nog een singer-songwriter uit Haarlem gaat komen. de volledige naam van deze dame is Anne Reinoud. Zij gaat komen op 26 mei. Dat is vandaag over twee weken. Dan dan mag Marcus weer als een soort uh, autocoureur over de A9 heen scheuren. Dus wordt leuk, Marcus. Ja, anders ben ik hier niet op tijd, hè? Nee, nee, nee, dat, eh, dat hadden we al begrepen. Ehm, en wij zeggen dan altijd weer in koor... Tot, tot volgende week. Inderdaad, dat eh, ging eh, bijna synchroon. Maar goed, het gaat allemaal wel goed. Ehm, deze man hebben we ook in de studio gehad. Die heeft hier ook zijn EP gepresenteerd. En dat is Joshua Aaron. En dat nummer dat ga je nu horen. Dat is Goodbye Endless Summer. Dag. Endless Summer. The winter has taken you away. Farewell, I know freedom. No one has taken my memories away. A good old days. Don't fly away, make me stay. In these days, I will be not too late to dictate how to continue life today playing time is over.